een voorspoedige start. moet met het NWS Journaal. Irak wil dat de VN-veiligheidsraad Turkije tot de orde roept over Turkse troepen die in Noord-Irak zijn geregeld. De militairen trokken het land vorige week binnen. Volgens de Irakezen wordt de soevereiniteit van hun land hiermee geschonden. Turkije is niet van plan de troepen terug te halen. Ze zijn in Noord-Irak neergezet om Turkse militairen te beschermen... die Iraakse en Koerdische strijders trainingen geven. President Erdogan wil doorgaan met die trainingen. Nederland en België hebben een stemmenronselaar uit Guinea betaald om het WK van 2018 binnen te halen. Volgens de Volkskrant kreeg de Afrikaan zeker 10.000 euro van het Nederlands-Belgische biddingsteam om stemmen te regelen. Dat is in strijd met de FIFA-regels. De ethische commissie van de FIFA bekijkt of er een onderzoek moet worden ingesteld. Ook de KNVB bestudeert de documenten. Na meer dan 50 jaar wordt het rechtstreekse postverkeer tussen Cuba en de VS weer opgestart. Binnenkort worden er een paar postvluchten per week uitgevoerd. Het directe postverkeer werd in 1963 gestopt. Daarna konden Cubanen en Amerikanen alleen via andere landen brieven naar elkaar sturen, zoals Canada en Mexico. De aangekondigde postverbinding komt bijna een jaar nadat Cuba en de VS de diplomatieke banden weer aanhaalden. Zo is het Amerikaanse handelsembargo tegen Cuba gedeeltelijk opgeheven en liet Cuba een aantal politieke gevangenen vrij. Rotterdamse havenwerkers hebben opnieuw het werk neergelegd om te protesteren tegen reorganisatie bij de containeroverslag. Terwijl de bonden daarover gisteravond onderhandelden met de werkgevers begon het personeel een spontane actie. Ze willen de zekerheid dat ze ondanks automatisering bij de containeroverslag de komende 10 jaar toch hun baan kunnen behouden. Het weer vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en het koelt af naar 3 tot 6 graden. De ochtend begint met zon, maar in de middag gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt 7 tot 10 graden. Zondag blijft het bewolkt, maar is het wel grotendeels droog. Dit was Zandvoort, Zandvoort heeft, het. En jij beleeft het.